Graag gedaan. Ja. je wel leuk om mee te doen? Ja hoor. Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Doei stopt, omdat ze weigerden te werken in de kassen in het Westland. Dat blijkt uit cijfers van... Zeg wij nog even tussen het nieuws door tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week verlaagd. Ze hadden wel werk geaccepteerd, maar kwamen vaak te laat. Den Haag en Rotterdam wilden werklozen voor hun uitkering laten werken in de kassen in het Westland. Uiteindelijk gingen 170 uitkeringsgerechtigden in de kassen aan de slag. Van hen hebben er zeven een vast arbeidscontract gekregen. De Duitse regering laat uitzoeken hoeveel mensen zijn omgekomen bij de grens tussen het vroegere Oost- en West-Duitsland. Over het precieze aantal is al jaren onduidelijkheid. Tot nu toe is alleen onderzoek gedaan naar het aantal doden bij de Berlijnse muur tussen Oost- en West-Berlijn. Dat waren er zeker 136. Veel van hen waren Oost-Duitsers die bij een vluchtpoging werden doodgeschoten door Oost-Duitse grenswachten. De belangrijkste Europese beurzen zijn 2 tot 4 procent hoger gesloten. De AEX eindigde ruim 2,5 procent hoger op ruim 330 punten. Dat is de hoogste stand sinds maart. Belangrijkste reden voor het optimisme zijn nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Er kwamen veel meer banen bij dan werd verwacht. Het aandeel Heineken steeg 3,4 procent. Beleggers zijn blij met de deal tussen Heineken en de brouwer van het in Azië populaire Tiger Bier. De nieuwe commandant der strijdkrachten Tom Middendorp heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Afghanistan. Hij was de afgelopen dagen in Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Generaal Middendorp nam eind juni de leiding over de strijdkrachten over van Peter van Uhm. Hij bezocht in Mazar-e-Sharif de Nederlandse F-16-eenheid en in Kunduz ging hij mee op patrouille. Het weer, vanuit het zuidwesten enkele buien. Morgen eerst zon, later vanuit het westen buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Na morgen elke dag wat buien, maar ook periode met zon. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. De A10 Oost richting Amersfoort bij het Amstel Business Park 5 kilometer.